half uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. In Groningen en Drenthe zijn demonstraties met trekkers en andere landbouwvoertuigen... in ieder geval tot volgende week maandag verboden. De veiligheidsregio's hebben het verbod ingesteld omdat de betogingen de laatste dagen voor opstoppingen en gevaarlijke situaties zorgen. Ook zouden de hulpdiensten gehinderd kunnen worden door grote machines. De man die vorige week met een auto een basisschool in Grote Broek binnenreed... wordt door het OM onder meer beschuldigd van poging tot moord. De man, vader van een van de leerlingen, zou de school zijn binnengereden... omdat hij kwaad was dat zijn zoon en dienstbeste vriendje... niet meer bij elkaar in de klas zouden komen. Er waren tientallen mensen in de school. Niemand raakte gewond, wel was er schade. Op de eerste aanmelddag van een nieuwe ronde voor de NOW-regeling hebben zich zeker 5500 bedrijven gemeld. De overheid betaalt tot september een groot deel van het loon van het personeel als een bedrijf door de coronacrisis minstens 20% van de omzet is kwijtgeraakt. Verder hebben ruim 16.000 flexwerkers bij het UWV een uitkering aangevraagd wegens misgelopen inkomsten door de coronacrisis. Een jonge boer is gisteren opgepakt voor poging tot zware mishandeling en poging tot doodslag... omdat hij bij een protest op Eindhoven Airport met een trekker zou zijn ingereden op de marechaussee. De marechaussee kon net op tijd wegspringen voor de jongen van 17. Hij was op de luchthaven om met andere boeren actie te voeren tegen de stikstofmaatregelen. De extra coronamaatregelen rond de Duitse stad Gütersloh zijn opgeheven omdat de rechter de speciale lockdown te ver vond gaan. Na een uitbraak in een slachterij mochten zo'n 370.000 mensen bijna twee weken alleen met huisgenoten naar buiten of met één iemand van een ander huishouden. Het weer nog. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Minima tussen de 7 en 12 graden. Morgen verspreid een enkele bui bij 17 tot 21 graden. S'avonds regen. En de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Howdy partner, get ready! Zin in met ongevalste country muziek? Dat komt goed uit, want maandag tussen 6 en 8 avonds op ZFM Zandvoort... Nashville Country Radio met de beste country van toen en van nu. Country Boy, yeah! Nashville, jouw wekelijkse dosis country music. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit bij Pistol Radio Show 1393 hier op ZFM. We gaan, eh, zoals ik het eerst uur al zei, eh, beginnen met wat tempo muziek van James Asher. De sympathieke Engelsman eh, maakte al heel veel albums. Um, en heeft nu een aantal albums achter elkaar uitgebracht. Het zijn eigenlijk compilaties van oudere werkjes van vroeger. En dat ja, in een bepaalde remix ook gedaan. Zoals eh, dit nummer, Send in the Dreams, Drums, sorry, Send in the Drums remix van dit album Shamans Almanak. En dan dubbele punt Drums van James Asher. Ehm, nou, voor meer informatie heb ik eh, op de playlist zijn website erbij gezet, zodat je daar ook eh, wat meer informatie kan vinden. Datzelfde geldt voor Emerald Web eh, van Cat Apple. Die heeft een eh, The Valley of the Birds, een eh, wat ouder werkje, ik dacht begin 2000, geremasterd. Remastered. En ehm, nou, dat ook allemaal in een nieuw jasje gestoken. Zij hebben dat album op hun Bandcamp page gezet. Een eigen web, muzikale website. Goed, um, dan wat nodige elektronische muziek. Ook in eh, dit uur van AD Music. Ik had het vorige week al over. En eh, wat nieuwe en zelfs ook wat oudere werken komen langs. Eh, en ook allemaal werkjes die in de remix sfeer zitten. En we sluiten af met James Jim Ottaway de sympathieke man uit Australië met Radio Edits One. En, eh, en dat is ook een wat ouder werkje van Jim uit 2016, eh, 15. Zo ongeveer. Goed, veel luisterplezier. Peacefulradio.info voor de laatste informatie. to Peaceful Radio. Josie Quick with Perpetual Motion, and I'm one of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website at www.perpetual-motion.net. This is solo piano artist Rachel LaFond, and you are listening to Peaceful Radio. May this music fill your heart with peace and goodness. If you have felt nurtured and comforted by this musical journey, you may like to experience more of my work. I have been offering my light language songs and meditations to the world for over 20 years now, and there are 11 Sounds of Sirius albums to choose from. Each title carries its own particular gift, whether it be support for those birthing new life, experiencing grief and loss, seeking inner child healing, or assistance for their animal companions other titles explore the power of the crystal kingdom, our affinity with angels, connection to the stars, and our heartfelt desire to manifest a new golden age. Although these albums have won music industry awards, the sole purpose of their creation has been the desire to uplift and heal, to help the listener restore harmony and balance to their life amidst the stress of our modern world. These musical meditations are designed to soothe the soul. my website too may offer you sanctuary. The information you'll find there is a reflection of my own personal journey over the past 20 years. There are many interesting articles on the healing power of music and other topics. There's also a blog archive. You can retrace my journeys to some of the planet's most sacred sites, explore interesting sounds of serious events, and take a look back at the recording of my recent albums. I love beautiful art and photography so you'll find much heart opening imagery, as well as photographic evidence of some extraordinary things that have happened on my personal adventures. If you have been deeply affected by what you've heard today and would like to share your experience with me, you can write to me at leah at soundsofsirius.com. And if you feel called to step into my world, and listen to more of my music, you can do so at soundsofsirius.com and all the main digital platforms. I shall look forward to seeing you there. Till then, I wish you and yours much love and many blessings. You can find more of my music at raphaelgroton.com. TV. Top. little singer on the mountain you weave the song of homespun gold. Heard it echo round the mountain, heard it echo round the mountain just before the cockerel crowed. I heard it first when I lay sleeping, and then she kissed me in my dream, and then again when I went walking felt her breath upon the breeze. And I believe in her, and I receive from her, and I will honor her. And I have grieved with her, and I have lived with her, and I have died with her, and I have seen all hallows gate. There's an eagle on the mountain, there's an eagle on the mountain. Seven sleepers in the caves. No need of any There's no need of any lantern. For her sweet love lights the way. On the nightingale's blue mountain. Hallelujah in the stars.